Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Rotterdamse politie roept inwoners van het stadsdeel IJsselmonde op... om extra voorzichtig te zijn vanwege de beschietingen van de afgelopen twee weken. De afgelopen dag werd er opnieuw iemand neergeschoten. Twee eerdere slachtoffers zijn overleden. Op een van de plekken heeft de politie kogelhulzen gevonden. Vandaar de oproep aan inwoners van IJsselmonde... om voorlopig niet alleen naar buiten te gaan en donkere plekken te vermijden. De politie erkent dat zo'n oproep uitzonderlijk is. Mogelijk kiest de schutter zijn slachtoffers willekeurig uit. Er is een beloning van 30.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot zijn arrestatie. Het haperende C2000-systeem leidt tot steeds meer frustratie bij de politie, meldt Nieuwsuur. Tijdens de jaarwisseling waren er opnieuw problemen met het communicatiesysteem, mogelijk door overbelasting. Politievakbond ACP zegt dat het zo echt niet langer kan, omdat de veiligheid van agenten in het geding is. C2000 is hun lifeline, zei voorzitter Meijerink in Nieuwsuur. Om C2000 stabieler te maken, zouden zowel technische als organisatorische aanpassingen nodig zijn. De Italiaanse modeontwerpster Rosita Missoni is overleden. Samen met haar man richtte ze in 1953 het modehuis Missoni op. Het merk werd vooral bekend om zijn kleurrijke geometrische breipatronen en doorschijnende stoffen. Sinds de jaren 90 wordt het modehuis geleid door de kinderen van de oprichters. Rosita Missoni bleef wel betrokken bij het maken van collecties. Ze is 93 jaar geworden. Michael van Gerwen staat voor de zevende keer in de finale van de WK darts. De 35-jarige Brabander versloeg in de halve finale in Londen de Brit Chris Dobie met 6-1.